Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De mannen die zijn veroordeeld voor de postbankmoord in 2003... hebben zelfstraffen gekregen van 14 en 16 jaar. De rechtbank houdt Frank S. en Suris R. verantwoordelijk voor de dood van Alex Wiegmink. Het OM had zelfstraffen van 13 jaar geëist. De rechter liet meewegen dat de twee 14 jaar lang hebben gezwegen over hun daad... en geen enkel respect voor de nabestaanden toonden. Volgens het OM waren de mannen op die 20 januari 2003 samen op pad gegaan om een auto te in het natuurgebied De Postbank kwamen ze Wiegmink tegen die daar aan het hardlopen was. Zijn lichaam werd later teruggevonden in een uitgebrande auto. Het 14-jarige meisje Romy uit Hoevelaken, van wie vrijdag het lichaam werd gevonden in Achterveld, is seksueel misbruikt. Dat zegt het Openbaar Ministerie. In de zaak zit een 14-jarige jongen vast. Hij kende het slachtoffer van school. Hij wordt ervan verdacht Romy seksueel te hebben misbruikt en om het leven te hebben gebracht. De jongen wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of hij langer vast blijft zitten. In de Theems in Londen is mogelijk het lichaam gevonden van de Fransman... die sinds de aanslagen van zaterdagavond werd vermist. Er werd al rekening mee gehouden dat de Fransman van 45 in het water was terechtgekomen. Hij liep samen met zijn vriendin op de London Bridge... toen drie mannen in een busje op voetgangers inreden. Zijn vriendin raakte zwaar gewond. Als het lichaam inderdaad dat van de vermiste Fransman is... staat het dolentaal van de aanslagen in Londen nu op acht. De aanval op het parlement in de Iraanse hoofdstad Teheran is voorbij. De vier gewapende mannen die vanochtend het gebouw binnendrongen zijn volgens Iraanse staatsmedia door veiligheidstroepen gedood. Tegelijkertijd met de aanval op het parlement drongen schutters het mausoleum van Ayatollah Khomeini binnen. Ook daar is de situatie nu weer onder controle. In totaal vielen er bij de aanslagen in Iran twaalf doden. De verantwoordelijkheid voor de aanvallen is opgeëist door IS. Het weer, wolken en buien trekken naar het oosten weg. Vanuit het zuidwesten breekt de zon geregeld door. Vanmiddag is het 14 tot 19 graden. Morgen warmer, 20 tot 25 graden. Het blijft wel wisselvallig met wolkenvelden en een bui.